nieuws van 12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Op de A1 heeft een spookrijder bij Muiden een ongeluk veroorzaakt. Daarbij waren zeker drie auto's betrokken. Er zijn meerdere gewonden. Het is niet bekend hoeveel en hoe zij eraan toe zijn. De A1 richting Amersfoort is inmiddels weer open. Het vakantieverkeer op de Europese wegen is vroeg op gang gekomen. Volgens de verkeersinformatiedienst VID staat er sinds vannacht een file voor de Zwitserse Gotthardtunnel. De vertraging is inmiddels opgelopen tot twee uur. Waarschijnlijk zijn mensen op doorreis naar Italië eerder vertrokken om de verwachte hitte van vanmiddag te ontlopen. In Frankrijk loopt het vakantieverkeer vast voor de Mont Blanc-tunnel en op de snelwegen A6 en A7 richting de Middellandse Zee. Op de Duitse A3 zorgen werkzaamheden voor problemen. In Australië zijn verschillende anti-islamdemonstraties uit de hand gelopen. Rechtsextremistische groepen houden dit weekend in het hele land protesten... en antifascisten proberen dat te verhinderen. In Melbourne en Adelaide probeerden de twee groepen door politieblokkades te breken... en met elkaar op de vuist te gaan. Ook werd er met flessen gegooid. De politie zette traangas in en uit beide kampen zijn demonstranten opgepakt. Morgen wordt er opnieuw in verschillende Australische steden gedemonstreerd. Met een reunie in Moskou hebben Russische en Amerikaanse ruimtevaartveteranen de historische koppeling van een Apollo- en Soyuz-capsule herdacht. Dit weekend 40 jaar geleden. Op 17 juli 1975 werden hun ruimtevaartuigen aan elkaar gekoppeld. De leiders van de supermachten spraken toen af dat met een symbolische handdruk in de ruimte een einde moest komen aan de zogenoemde space race tussen de VS en de Sovjet-Unie.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 I'll make it safer for you. Your parachute won't let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take to stop you ever in sorrow. And if the winds don't catch you, I will.